Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Vlieg je morgen met KLM? Let dan even op. De luchtvaartmaatschappij schrapt morgen weer vluchten vanwege de drukte en het personeelstekort bij de beveiliging. Er worden zo'n 42 vluchten geannuleerd. Ook gisteren en vandaag werden er al vluchten geschrapt nadat Schiphol had besloten om de komende weken minder passagiers te vervoeren. De topman van Jumbo is weer vrij. Hij werd opgepakt in een onderzoek naar witwassen... en zijn huis in het Brabantse Heeswijk-Dinter werd doorzocht. In totaal zijn negen mensen opgepakt. De hoofdverdachte zit nog vast. Dat is een motocrosser, wiens naam ook genoemd werd in het proces tegen crimineel Willem Holleder. Hij zou veel geld en spullen witgewassen hebben en btw-fraude hebben gepleegd. In Den Haag zijn gisteravond elf jongeren tussen de 16 en 23 jaar opgepakt. Twee groepen gingen met elkaar op de vuist. En toen de politie daar aankwam stonden er zo'n 80 mensen. Meerdere van hen hadden slag- of steekwapens bij zich. De verdachten zitten vast voor verhoor. En er wordt weer gevoetbald in de eredivisie. Go Ahead Emmen eindigde eerder vanmiddag met 2-0. En PSV Feyenoord is net klaar. Het duurde daar niet lang voor de eerste erin ging. Zagen de Feyenoord-fans van Omroep Rijnmond. Hier gaat de kans komen, oh, misschien de kop! Idrissi, ja! na drie minuten met de 1-0. En het uitvak het feest. Vorig jaar werd het hier 0-4. Nu is het al 0-1. Na drie minuten met Oussama Idrissi. Maar ondanks deze rappe goal van Feyenoord won uiteindelijk PSV met 4-3. En daarmee nemen ze de tweede plek van de Rotterdammers over. Ook Heerenveen Twente zit erop. De Friese wonnen met 2-1, zag commentator Suze van Kleef. Hele leuke wedstrijd, aantrekkelijke wedstrijd eh, gezien. Heerenveen in de tweede helft de betere ploeg. Twente in de eerste helft de betere ploeg. Zullen zichzelf verwijten dat ze toen niet een voorsprong hebben genomen. En AZ speelt nu tegen Ajax. Die pot is net begonnen. Het weer nog is grijs. Er zijn regelmatig buien met onweer. Het is 15 graden. Komende week minder buien, meer zon en even warm. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Het is momenteel vooral druk op de wegen rond Alkmaar vanwege Ajax AZ. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file tussen Akersloot en Knopend Kooimeer 3 kilometer met een kwartier vertraging.